Eefje Kunnen met het NOS Journaal. President ministerie van Defensie opgedragen een Space Force op te richten. Die zou moeten opereren naast het leger, de luchtmacht en de zeemacht. Volgens Trump is een ruimtemacht van belang voor de nationale veiligheid. Hij vindt het niet genoeg om alleen Amerikaanse aanwezigheid in de ruimte te hebben... maar zegt dat Amerikaanse dominantie nodig is. Dat zei Trump voorafgaand aan een bijeenkomst van zijn Nationale Raad voor de Ruimtevaart. Het grootste deel van het Air France personeel gaat eind deze maand toch niet staken. Negen van de tien vakbonden schorten de acties op... in afwachting van een nieuwe bestuursvoorzitter bij Air France KLM. De huidige interimvoorzitter liet vorige week weten... dat zij als tijdelijk bestuurder geen cao-gesprekken kan voeren. De bonden eisen een loonsverhoging voor het personeel van Air France. Hulpverleners moeten volgens het kabinet meer oog hebben voor de kinderen van mensen met een ziekte, verslaving of beperking. Artsen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners controleren nu lang niet altijd of de kinderen steun nodig hebben en of ze wel veilig zijn. Dat moet volgens minister De Jonge beter. Eerder deze maand concludeerde de kinderombudsman dat kinderen als mantelzorger voor een zieke te jong te veel verantwoordelijkheid moeten nemen. Engeland heeft op het nippertje zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. De Engelsen versloegen Tunesië met 2-1 dankzij een doelpunt in de 91ste minuut. België won met 3-0 van Panama en vanmiddag won Zweden met 1-0 van Zuid-Korea. Het weer, veel bewolking, maar vanuit het westen ook wat opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog.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 Get the eating on me, on me. She waited on me. Damn, try to caking on me. Got the bacon on me. This is history in the am making homie. On me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me.